maar dat is lang niet altijd het geval, zegt Gert Jansen van Nieuwsuur. Het heeft te maken met capaciteit, eh, prioriteiten, eh, uitstroom van mensen... Ja, eh, toevloed van extra zaken, ook het afgelopen jaar... en ook zelfs de afgelopen maanden... juist vanwege alle ophef rondom de Voice of Holland en andere schandalen. Dus ja, ze zeggen we moeten gewoon roeien met de riemen die we hebben. En ja, sorry, we doen ons best, maar we halen die normen niet. En dat terwijl er in 2019 extra geld werd vrijgemaakt voor extra rechercheurs. Maar ondanks dat is er nog steeds een personeelstekort bij de politie. Het kabinet gaat niet nog meer mensen extra geld geven voor hun hogere energierekening. Eerder werd bekendgemaakt dat 850.000 huishoudens met een laag inkomen eenmalig 800 euro krijgen om de steeds hogere energierekening te betalen. De Tweede Kamer wilde dat er nog meer mensen zo'n compensatie zouden krijgen. Maar dat ziet minister van Genip niet zitten. Er is nu geen geld voor. Daar is nu geen dekking voor op dit moment. Ehm, dus als we dat zouden willen, dan moeten we dat ergens gaan vinden. En ehm, de minister van Financiën zal toelichten dat die zakken behoorlijk leeg zijn op dit moment. Ook zou het volgens haar moeilijk uit te zoeken zijn wie er nou precies wel en niet in aanmerking komt voor dat geld. Ben je bezig met rijlessen, dan kan het nog wel eens lang duren voordat je aan de beurt bent, eh, voordat je examen kan doen. De wachttijd is inmiddels opgelopen tot 14 weken. Het CBR, de organisatie die de examens regelt, heeft veel zieken. Hierdoor zijn er te weinig examinatoren om alle examens af te leggen. En in Amsterdam is een kat overleden nadat hij werd beschoten. Volgens de politie moet dat gisteren of maandag zijn gebeurd. Het diertje overleed vandaag aan zijn verwondingen. De politie vraagt mensen die de beschieting hebben gezien zich op te melden. Het weer dan nog, het koelt vanavond af. Temperatuur daalt naar iets onder nul. Aan de kust wordt het minder koud. Morgen weer lekker zonnig. Later in het noorden wat bewolking.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 So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone so Jimmy gets high Ik zag een shine op dat trottoir. Zie foto voor de memoir. Oeh, oeh, oeh, la, la, Oeh, oeh, la, la, Het, is klaar, geen gemaar. C'est toi et moi ce soir. Oeh, oeh, oeh, la, la, Oeh, oeh, la, la, Het, is klaar, geen gemaar. C'est toi et moi ce soir.